Goedemorgen, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Medewerkers van de Wereldgezondheidsorganisatie in de Verenigde Naties... hebben het El Shifa ziekenhuis in de Gazastrook bezocht. Ze noemen de situatie wanhopig. Volgens de WHO liggen er nu nog bijna 300 patiënten in dat ziekenhuis. Volgens de Amerikaanse krant The Washington Post zijn Israël en Hamas het bijna eens over een gevechtspauze. En kan het ziekenhuis dan ook ontruimd worden. Burgemeester Halsema van Amsterdam maakt zich zorgen over de toenemende verdeeldheid in de hoofdstad. In Nieuwsuur zegt ze dat er flink meer joden en moslimhaat is... sinds de oorlog tussen Hamas en Israël. We kennen in de stad en in Nederland natuurlijk al veel langer moslimdiscriminatie. Mensen ehm, worden uitgescholden voor Hamas-aanhangers. Kinderen hebben op school last van. Dus je merkt ook, en, en, en daarachter schuil gaat ook het gevoel... Ja, als, ehm, als, als minder belangrijk te worden behandeld. En afgelopen maandag riep Halsema het kabinet al op zich harder in te zetten voor een wapenstilstand in de Gazastrook. Bij een steekpartij in poppodium Tivoli Vredeburg in Utrecht is iemand overleden. Er kwam veel politie op af en er landde ook een traumaheli in het centrum van Utrecht. Maar al die hulp kwam te laat. De verdachte is op de vlucht geslagen en is nog niet opgepakt. Het Nederlands elftal heeft zich definitief geplaatst voor het EK van volgend jaar in Duitsland. Oranje had genoeg aan een 1-0 overwinning tegen Ierland gisteravond. Dit is wel goed gevoetbald door de Vrij en weggedraaid. Heel handig door Weghorst. En dan is het 3 tegen 1 en moet Nederland er eigenlijk uitzien te spelen. Weghorst kan het zelf doen en doet het zelf. 1-0 voor Nederland in de 12e minuut. Wout Weghorst. Ja, in de pool van Nederland zit ook Frankrijk. En zij hebben flink gestund tegen Gibraltar. Zij wonnen met 14-0. En dan nog het weer. Nu op de meeste plekken droog. En het zonnetje kan ook nog even doorkomen zometeen. Vanmiddag komt er wel regen aan vanuit het westen. Graadje of 12 wordt het. En morgen eigenlijk net zo'n dag als vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog file op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade. Een half uur vertraging. De weg is weer vrij na een ongeluk. Twee er rijstroken op de A10 Zuid bij Amsterdam. De Baarsjes. Als je vanuit knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein rijdt.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 Hoogste tijd dus voor een eh, flink portie jazz. De muziek die wel raad weet met eh, dit soort emoties... en ons laat uh, chillaxen, dromen, genieten, reflecteren en filosoferen. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door uw enige eigen Mr. Brightside, Edward Rauhorst. Het eh, spits werd afgebeten door een eh, persoonlijke favoriet... de Amerikaanse tenorsaxofonist Diego Rivera. Bijgestaan door onder meer bassisten eh, bassiste Owens en trombonist Michael Dees. Die draaide ik in mijn vorige programma. Van Rivera's album van een jaar of vier geleden. Connections. kind of feeling do you get, baby? Good. ZFM Jazz. so welkom bij ZFM Jazz, ZFM Jazz live vanuit de studio hier in Zandvoort. A warm welcome to, to our listeners across the globe, in particular our friends and fans in the democratic island of Taiwan. Je hoort eerst eerste, eh, Emmeline Maltsby, ooit een eh, veelbelovende eh, zangeres die als tiener al zong in de big band van Count Basie. En die door niemand anders dan eh, Louis Armstrong, de stage name Debbie Moore, kreeg toebedeeld. Eh, haar album My Kind of Blues uit 1961, eh, waarvan je het nummertje I Get a Feeling hoorde, bleek evenwel haar zwanenzang. Ze verkoos een leven ver weg van de glimmer en glitter, glitter van, de, van de showbiz. En dat werd gevolgd door Henry St. Clair Frederick beter bekend als Tai Mahal. Hij eh, speelt al decennia lang gitaar, piano, banjo, harmonica en zingt... en laat op zijn albums eh, jazz, folk, blues en pop met elkaar versmelten. Eh, hij koos voor die artiestennamen Tai Mahal... eind jaren 50, geïnspireerd door Mahatma Gandhi en zijn droom over tolerantie. En dit, dit nummertje, het welbekende Mood Indigo van Duke Ellington oorspronkelijk, is te vinden op zijn nieuwste album Savoy. Eh, waarbij die dus eh, allerlei standards uit het swing, jazz, eh, big band tijdperk in een nieuw jasje steekt. Een ideaal plaatje voor bij de kerstdagen. De Belgische grootmeester op de gitaar, Philippe Catherine, 81, is die inmiddels samengebracht met de Duitse akoestische gitarist en componist Paolo Morello. Een groot liefhebber van de Braziliaanse muziek en eh, jazz. En je hoorde zijn nummertje Robert Waltz, eh, ondersteund door Sven eh, Valler op bas van het album Pourquoi, een album om bij weg te dromen. ZFM Jazz. Um, ehm, Tina Brooks, een bijna vergeten tenorsaxofoon. Uh, eh, saxofoonspeler, saxofonist. Drie van zijn vier platen als eh, bandleider opgenomen voor het Blue Note eh, label eind jaren 50, begin jaren 60. Werden pas na zijn dood in 1974 uitgebracht. drugs zaten een succesvolle loopbaan en gezond leven in de weg. Gelukkig liet hij wel in ieder geval fraaie muziek achter... Ehm, dit komt van een verzamel-cd, eh, eh, de Complete Recordings Remastered. En op dit nummertje speelde onder andere mee het nummertje The Ruby and the Pearl. Eh, Paul Chambers op bas, Kenny Drew op piano. Blue Mitchell, die hoorde op vrij trompetgeluid. en Art Taylor op drums. Tarantino, de Amerikaanse saxofoniste. Ze speelt trouwens ook klarinet en fluit. Uh, uh, begint langzaamaan een beetje internationale naam en faam te maken. 31 jaar oud is ze met uh, drie albums op haar naam... en onder andere bijdragers op eh, albums van de Diva Jazz Orchestra... en all-female jazz big band. Violet Sky hoorde je net haar nummertje op sopraansax <clears throat> in dit geval. Van haar derde album uit 2021, eh, Firefly. Uh, brengt me bij iets heel anders. We doen vandaag een beetje een mix van oude en nieuwe dingen. Eh, ik hoop dat je het lekkere muziek vindt. heel iets anders dus. Anne Richards, een prima zangeres die overigens een aantal jaar getrouwd was met de 23 jaar oudere orkestleider Stan Kenton. Ze nam slechts een paar eh, solo-albums op, uh, solo op voordat ze volledig in de obscuriteit eh, verdween. En de aanleiding van de scheiding met die Kenton in 1961... was dat ze naakt in de Playboy had geposeerd... en een platencontract met het uh, eh, Edco-label had afgesloten... zonder instemming van haar echtgenoot, klaarblijkelijk. Eh, van dat album uit 1961 stamt dit eh, fraaie nummertje... het volgende nummer Yes Sir... That's My Baby. Helaas eh, raakte ze hela helemaal aan eh, lage wal en stierf ze in mysterieuze omstandigheden in 1982. En Richards. Yes, sir, that's my baby. No, sir. I don't mean maybe, yes, sir. That's my baby now. Yes, ma'am, we've decided no. Al and I together keeps raining all the time. Life is big. can't get my poor self together.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 Rain pouring down, blinding every hope I had. This pittering, pattering, beating and spattering, driving me mad. Love, love, love, love. This misery just too much for me. Can't go on. Everything I had is gone. Stormy weather. Since my gal and I ain't together. raining all the time. Keeps on. vertolking van een klassieker, Stormy Weather... door de gevierde vocalist en bandleider Billy Eckstein. Eh, ja, die was eh, zeer bekend in de jaren 40, 50 van de vorige eeuw. En in zijn eh, big band zaten in het begin van hun loopbaan mensen als Charlie Parker, Miles Davis, Dizzy Gillespie, noem maar op. Maar hij was een, die Billy Eckstein, een fenomenale zanger. Een beetje vergeten in deze tijd, maar een van de pioniers, zeg maar. New Orleans heeft de Marsalis en Neville Brothers. Chicago heeft de Freeman-familie. Saxofonist Von Freeman was een van de eh, bekendste saxofonisten in Chicago in de vorige eeuw. En dan had je nog zijn broers Eldridge Freeman, eh, drummer, en George Freeman, de gitarist. En de laatste is nog eh, steeds onder ons en maakte in 2015 een plaat met de zoon van Von Freeman, saxofonist Chico Freeman. En het nummertje Latina Bonita van het album All in the Family. Nobel, de trompetist en Jasper Staps, de saxofonist en orkestleider dirigent, hebben in 2019 samen het eh, Paradox Jazz Orchestra opgericht. <clears throat> en de naam verwijst naar de club Paradox, Paradox in eh, Tilburg, waar ze regelmatig eh, optreden. Hun doel was bijzonder en tijdloze jazzcomposities van met name Nederlandse componisten opnieuw uit te voeren en op te nemen. Eh, het orkest bestaat uit uh, topmuzikanten uit Nederland en, eh, en, België. En, België. Ehm, en in, ik meen 2021 kwam Remembering the Sky Masters uit. Dus met muziek van dat beroemde orkest van na de Tweede Wereldoorlog. Een van de beste big bands uit Europa in de vorige eeuw. En een vervolg op dit album kon niet uitblijven. Remembering the Skymasters Legacy werd recentelijk eh, uitgebracht. En daar hoorde je het, het nummertje Voce Abusu eh, van. Van dat Paradox Jazz Orkest. Geweldige, geweldige eh, band. Ehm, komen we bij iets heel anders. Een vocalist uit Canada met Israëlische roots. אתה ואני לגמרי שונים. ככה חשבתי שנים. חבל, אבל הזמן עוד לא עזר. אחי, תסתכל בראי, אנחנו שבורים. מפחדים, מדממים, צועקים, לא מקשיבים. אנחנו לא מסוגלים להגיד, נו אז מה, נו אז מה, נו אז מה, נו אז מה, נו אז מה אם טעינו. בדרך המסובכת אין פה צדיקים, אין פה מלאכים, יש רק בני אדם, בשר ודם. נו אז מה אם לא כולנו מאמינים באותו אלוהים? אנחנו פשוט קוראים ספרים שונים, אבל העיקר נהנים בדיוק מאותם טעמים. אנחנו אוכלים, אנחנו נושמים, אנחנו מרגישים, אנחנו חולמים. צוחקים, בוכים, מתביישים, מצטערים, כולנו קדושים. קרובים אבל רחוקים. במילים של החיפושיות כל מה שצריך זה אהבה. we don't believe in exactly the same God. We're simply reading different texts, but eating exactly the same foods. We all drink, we all breathe, we all feel, we all dream, we all laugh, we all cry, we're all shy, we're all sorry, we're all holy. No asthma, no asthma. Maar Canadese jazzvocalist eh, Ori Dagan was dat. En af en toe heeft hij nummertjes in het Hebreeuws. Eh, Nuasma, en dat betekent zoveel als en dus en hoe nu verder. Van zijn album van al meer dan tien jaar geleden, Less Than Three. Dat was namelijk zijn tweede album. We lopen alweer richting het einde van het eerste uur. Eh, ja, we zitten in verkiezingstijd. En ik kwam een nummertje tegen. Het heeft weinig met die verkiezingen te maken. Maar eh, het heet de Heek Shuffle van de welbekende Ak van Rooyen. Dus daar gaan we nu naar luisteren. Ak van Rooyen, eh, bijgestaan door onder meer eh, Paul Heller op tenorsax... Peter Thiehuis op gitaar en Hans Dekker op drums. De Heek Shuffle. each time you ZFM Jazz. Ik zou zeggen, ga niet weg.